Vijf uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De gouverneur van Californië heeft met twee nieuwe wetten... de wetgeving over seksueel misbruik in de Amerikaanse staat strenger gemaakt. Hij deed dat naar aanleiding van een verkrachtingszaak... op de prestigieuze Stanford Universiteit. De dader, een student, had zich vergrepen aan een bewusteloze medestudenten. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes maanden... veel minder dan de minimumstraf voor verkrachting... Het leidde tot veel commotie, maar volgens de rechter was de lagere straf passend... omdat het om een geweldloze verkrachting ging. In de nieuwe wet kan dat onderscheid niet meer worden gemaakt. Ook komen verkrachters in Californië niet meer in aanmerking voor strafvermindering. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Best met vermoedelijk een spookrijder... zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn er volgens de politie slecht aan toe... De spookrijder reed frontaal op een andere auto. Daarin zaten drie mensen, een gezin. De vader is overleden, de moeder en de zoon zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke spookrijder kwam ook om het leven. Volgens de politie was het een enorme ravage op de snelweg. De A2 bij Best was urenlang afgesloten. Van woningen in Nederland is vanaf vandaag een de WOZ-waarde openbaar. Op internet is daarvoor een register gelanceerd, woz-waardeloket.nl. Bij dat register zijn ongeveer 100 gemeenten aangesloten met een kwart van de huizen in Nederland. Andere gemeenten is het vanwege IT-problemen niet gelukt om op tijd de gegevens aan te leveren. Zij sluiten zich de komende maanden aan bij het register. PEC Zwolle heeft zijn eerste thuisoverwinning dit seizoen behaald. Tegen ADO Den Haag werd het 2-1. Door de overwinning staat PEC niet meer laatste in de eredivisie, al heeft de club wel een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie. Het weer, opklaringen, blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 7 tot 10 graden.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 Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying, there won't be somebody If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.